Levi van Eck met het NOS-journaal. De consul-generaal van Turkije is vervangen. Sinds vorige week is er in Rotterdam een nieuwe consul-generaal. De vorige consul was erbij betrokken toen de Turkse minister van Familiezaak Kaya... probeerde naar het Turkse consulaat in Rotterdam te komen om een toespraak te houden. Ze werd tegengehouden en teruggestuurd. Burgemeester Abu Taleb beschuldigde de oude consul-generaal ervan... dat hij hem in de zaak had voorgelogen en misleid. Schiphol wil samen met een bedrijf de mogelijkheden van de Hyperloop onderzoeken. Dat is een vacuümbuis waarin treinen extreem snel kunnen rijden. De Hyperloop zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als alternatief voor korte afstandsvluchten of om de bereikbaarheid van Schiphol te verbeteren. Uit onderzoek van, de, van het betrokken bedrijf blijkt dat er een verbinding tussen Schiphol en Frankfurt mogelijk is. Dat is een afstand van 450 kilometer. De reistijd zou 50 minuten zijn. Met een vliegtuig is dat nu een uur. De Britse echtpaar dat in augustus onverwacht overleed in een hotel in Egypte... is overleden aan een besmetting met de E. coli-bacterie. Dat blijkt uit forensisch onderzoek. Waar de bacterie vandaan kwam is onduidelijk. Uit tests in het hotel is niet ongewoons gevonden. Het stel was op vakantie met familie toen ze plotseling ziek werden... en kort daarna overleden. Reisorganisatie Thomas Cook nam daarop het zekere voor het onzekere... en haalde alle 307 gasten weg uit het hotel, onder wie 10 Nederlanders. De zwemmers op de Olympische Spelen van Tokio in 2020 moeten toch vroeg in het zwembad liggen. TV-zender NBC heeft bedongen dat de wedstrijden ochtends plaatsvinden... zodat ze in Amerika s'avonds live op tv kunnen worden uitgezonden. In Nederland is het dan midden in de nacht. NBC betaalt ruim 6,5 miljard om de Olympische Spelen uit te mogen zenden. Het weer bewolkt en af en toe regen of motregen. Vannacht kan mist ontstaan. Morgen in het noorden eerst mist, in het zuiden bewolkt met regen.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 in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Ja, maar luisteraars. Twee uur lang weer heerlijke easy listening muziek. Ik ga dat samen voor u eh, verzorgen, samen met mijn eh, vriend Onno Hulshoff, ook hier binnen de muren van de studio. Onno, goedenavond. Ja, goedenavond, Charles. Want jij hebt we ook... zijn er weer. Ja, we zijn er weer. Twee, uur lang. Twee uur, ja, lekker, tussen hey, 7 en negen. Wat heb jij voor ons meegenomen als eerst? Eh, ik heb een nummer meegenomen van een Britse popgroep... die in 1976 is opgericht en die in de jaren 80 nogal wat hits hadden. Zoals True and Gold. Oh ja. En dat is Spendau Ballet. En ik heb meegenomen... Ja, ja. Ik heb meegenomen... De barricade. Door, door de barricaden. <laughs> <laughs> dus daar komt hij. must be youth that keeps us feeling strong. I see it in a face that's turned to ice. And when she smiles, she shows the lines of sacrifice. And now I know what they're saying as our sun begins to fade. acontecer. same zijn er dan speciale groepen of figuren waar jij even op de barricade springt? Hoor? Nou? Figuren? Nou ja, of groepen, of, of mensen, of buren. Of, eh, nou, misschien wel, misschien wel. <laughs> Oh, oké. Ga ik niet... Eh, ga ik niet aan de grote klok hangen? Nee. <laughs> Ook een heel klein klokje en dan <laughs> laat ik het gewoon bij. ja, wel een, eh, wel een prachtig nummer trouwens. Ja. En niet een van de meest gedraaide van, van die groep. Maar, maar, want dat is volgens mij uh, eh, cold, hè? Cold. Eh, ja. ja. Ja, ja, Maar eh, een goede keus, een goede keus. Ja, dank u. Eh, dank, dank, u, dank u. Ja, dat ik, ik hoop dat het de luisteraars ook... Inspireert om een verzoekje in te dienen, ja, toch? bijvoorbeeld. Kunt u doen via Facebook. Gewoon eventjes... Kan, kunnen ze ook op jouw site... je hebt hem geloof ik ook gedeeld, hè? ja, ja, ik heb hem ook gedeeld. Dus, dus u kunt, kunt bij Orno Hulshof reageren. U kunt bij Charles Duif reageren. En ook nog op de Challenge. Dat is ook een, een site waarop eh, waarop u verzoekjes kunt indienen. En wij zien dat hier allemaal eh, op de computer. En als we het hebben, dan draaien we het. Dan draaien we het. We gaan even eh, iets draaien van Kenny Rogers. En die heeft hele mooie liedjes opgenomen, meerdere. Maar dit is er ook een. Lady. Lady, I'm your knight in shining armor. and I love you.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 You have gone.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 my my lady. Ja, Kenny Rogers, bekend onder meer van Ruby Don't Take Your Love to Town. Islands in the Stream natuurlijk met eh, Dolly Parton samen. Ja, met meerdere natuurlijk heeft hij ook eh, gezongen. China Easton. Ja, ook. En zijn Dottie West. Ook. hier. Dus, eh, en hij schijnt nogal veelzijdig te zijn. Hè? Dus niet alleen maar Amerikaanse countryzanger. Maar ook fotograaf, schrijver, songwriter, acteur. Oh. En zakenman. En het zakenman, dat is iets uit de jaren negentig. Dat ik, hè? ik sta er toch altijd weer van gesteld. hoe, hoe, jij dat toch allemaal... Hij is een goede vriend van me. Oh ja. Wiki heet hij. Ja. <laughs> Ken Wiki? Ja, de Wiki. Wikipedia. <laughs> Ja. Nee, maar in 1991 eh, opent hij namen met de eh, grote man van Kentucky Fried Chicken. Topman eh, John Brown. Okay. Zijn eigen Kenny Rogers Roasters restaurantketen. Ik neem even mijn telefoon op. Oh ja, hoort het, luisteraars, we zijn live. God, <laughs> het is weer het is weer... Eh, Niemand minder dan Willem Bruist aan de, aan de lijn, luisteraars. Ja, eh, eh, u, u, u, we zitten live in de uitzending, Willem. Dus ja, je gaat wel via de mobiel mee nu. Ja, hè? wat leuk, hè? Heb jij nog nooit gehad, hè? Live in de uitzending. <laughs> <laughs> Maar belt hij nou niet even over de vaste lijn? Uh, dus ik, ik moet je of even hangen willen dat we zo nog even bellen. Of, uh, hè? Want ik kan de luisteraars... <laughs> is dat wat, je kan ook gewoon eh, de studio... Eh, jij weet het studio-nummer tegenwoordig uit je hoofd, Willem. Dus dan kan je dat ook even bellen. Oh, oké. nou, ja, ja ik weet niet of de luisteraars dit hebben meegekregen. Ik, hou het mobieltje wel, wel zo dicht mogelijk bij, het, eh, de... is niet te horen. Maar... hij, Hoor hem niet. Willem! Heb je muziek openstaan? Ja. Heb ik een nummer. Ja. Oké. <laughs> ik leg je even neer, Willem. Eh, blijf, nog even hangen. Ik, eh, ik ga eerst voor de, voor de eh, vragen of die ons wil verrassen met de volgende plaat. Onno, oh, wat ga je ja. daar even ons? Hier komt hij. Kokomo, A Little Bit Further Away. is gone now. The time has come to say goodbye. And even though it hurts so bad, you must set free the love that you once had, baby. There's no point.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 should say hello and then goodbye.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 klein stukje verderop. Hè. Dat, kan, dat kan zomaar gebeuren dat je doorrijdt. En dan zit je een klein stukje verderop en dan kom je te laat. Hè. Zo gaat dat. Ik weet, waar heb je het over? Over a little bit further oh, away. Oh, <laughs> ja. ja. Ja, ja, ja, jij maakt er altijd eh, maar weer wat... Eh, het, kwartje moest nog even ja. ik ben ook nog niet helemaal eh, wakker. Hoor. Hé, hey, luister, de, de Moody Blues, die ken je wel, hè? Ja. Het To Fall In Love, ken je dat ook? Die ken ik ook. Daar gaan we die draaien. <laughs> seen. Future Past, Moody Blues, Nights in White Satin. Dat was natuurlijk de grootste hit, Onno. Ja. Eh, maar dit is ook een hele mooie, Had to Fall in Love. En eh, eh, heb ik nou ook de eer om het, verliefd te worden op het volgende nummer wat jij gaat instarten? Oh, ik denk, dat, nou doe jij twee nummers. Oh, dat mag. nee. is goed, joh. Nee, nee, ik heb al een ander nummer voor staan. Vertel. Ik heb een nummer van Cock Robin, The Promise You May. Oh ja. Laid down my love to come to je belooft, dat moet je ook nakomen ja. natuurlijk. Hè? Dat, eh, Zeker. The Promise You Made. Uh, hoe heet de artiest ook weer? Cock Robin, de Amerikaanse eh, formatie van um, rock Oké. 1984. Ja. hey, dit, is, dit is voor alle eenzame mensen. Als het goed is hoor. <laughs> het is heel stil, ja, ja nee, ook eenzaam. Komt goed. Helemaal uit Amerika komen ze. De groep Amerika. lonely yep. people. vind nou, dat had ik niet verwacht zo'n eind. Nee. ik denk, nou gaat het nou nog veel. Ja, en, alles moet een eind komen. Ook, ja. aan dit, <laughs> ook aan dit nummer. en dan op een speciale manier natuurlijk. En nog een uur en 20, 25 minuten. Dan is het ook wel weer... Hier, dan is dat eh, weer, ja. Dan, dan, is het, eh, dan is het easy listening afgelopen. afgelopen ja. Dan krijgen we alleen nog maar metal, hè. ja? ja? alleen maar metal. Wat een volgorde. Allemaal, eh, allemaal fietsframes hebben ze al naar boven oh, gebracht. Oh, uit de sloot gevist allemaal. Ja, ja, <laughs> nee, maar ik zit met spanning te wachten Spanning alweer. Ja, tot jij de volgende aankondigt. Want ik... Eh, ik eh, ja, je, je, weet het nou tegenwoordig niet meer. Nee, maar je kan ook jouw lijstje niet zien hier. Want ik er zit achter nee, een paar schermen. Nou, je weet, eh, vorige week had ik een nummer af van Julio Iglesias. is ja. Ja? ja. weet je ook nog met wie? Julio met, ja, wacht even, met Willie Nelson, toch? Precies. Ja. En nu Willie Nelson, Always on My Mind. Oh ja, dat is een mooie. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best sorry I was blind. You were all. guess I never told you. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done. I just never took the time. When you were all kreeg een telefoontje van de, van de fiscus. Ja, die, zei ongeveer hetzelfde. <laughs> maar goed. Eh, de blauwe envelop is weer onderweg. Ja, you are always on my mind. Ja, nou, ik verplaatste me meteen naar buiten. Ja. On the outside. En dat, doe oh, ik, en ja. en dat, Deed, en dat deed ik met hulp van Roch river with a smile that keeps me so warm inside. But still I hide on the outside. She was a woman farther than forever, nearer not together, but I only wish I was back time. Cause she'd be mine on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I'd find myself on the outside. Ja, Roch wat was dat met een On The Outside. binnenkomen. Ja. Het is laat. <laughs> ja. hey, oh no. Eh, nou, ja, jou, aan jou willen beurt. beurt Ja, om en om. Hè? Ja, om en om. Nou, eh, zoals je weet, ik ben eh, een paar weken terug ben ik, geweest naar Caprera. Capriera. Ja. En meerdere optredens, om daar ook foto's te maken. Ja. En de ene laatste keer dat het was, dat was bij Frank Boeien. Ja. En ja, dan is dit nummer altijd zo mooi. Van Frank Boeien.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 Nou, het is niet zo hoor. Nee? Nee. Klopt helemaal niks meer, joh. <laughs> je weet gewoon niet waar het over gaat. Eh, Lara Fabian, die ken je ook wel, hè? Yes. Lara, ken je Lara? Lara. Ja. Lara's team, ken je dat ook? Ja, dat is uh, van... Dok uh, Dr. ja, ja. Ja, Maar die ga ik niet draaien. Deze wel. Deze wel. He is fizzy, my heart. zag eh, op het nationale nieuws zag ik Gladys Grace in Amerika gaan. Ja. Maar deze dame die kan er ook wat van. Ja, behoorlijk een slot opzetten. Ja, behoorlijk. een Belgische, nou, ja. Ze, oh, ze komt uit België, ja, zeker. Zeker te weten, hè? Ja. Eh, wat, hey, ik heb een nieuw nummer voor staan. Dat je, heb jij bijna verraden, hè, daarnet. Hoezo? Nou ja, je was natuurlijk door eh, dat nummer van Frank... was je zo geboeid. Ja. Dat <laughs> je had mijn schuifje open laten staan. Ja. <laughs> En daar ging bijna mijn nummer al eh, er doorheen. Oh. Dus, eh, nou, dat is maar goed dat ik ja. Eh, als die niet doof ben. Dus, ja, ja. <laughs> Ah. Maar ik had een nummer, omdat weet je, toch had, je het net over, uh, over film en over Dr. Chivago. Ja. En dat was natuurlijk ook een, een, een film met... Uh, ja. Where do I begin? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Maar dat was ook een grootste film. nee, ik heb een nummer van een andere film, die ook heel erg een kaskraker was. Ik, enkele jaren geleden. Pipi Langkous. Ja. <laughs> nou goed. <laughs> Vertel. Ik heb het vandaag... <laughs> nou. nou. Zo kan hij wel weer. Eh, ja, zo kan hij wel weer. Ik heb dus eh, weer even een nummer voor jou ook speciaal meegenomen... van Helene Fischer. Een oh, weet oh, je oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja, En nou, ik heb hem van de, de Titanic uh, meegenomen. Oh. Die eigenlijk bekend is geworden natuurlijk uh, door Celine Dion. Oh. En natuurlijk My Heart Will Go On. Ja, daar komt hij. Eerst voor My Heart Will Go On. 所忘却。 Ja, zo met de klanken van Charmaine oh, moeten we er alweer bijna ja, uit voor eh, eh, het, nieuws, het nieuws van 8 uur. Maar niet getreurd. Uh, want... Volgende uur bent uh, weer aan de beurt. De volgende uur komt nog veel meer mooie muziek voorbij, toch? Jazeker. Ja. We gaan even over ongeveer na anderhalve minuut ruim gaan we naar het nieuws. Dus geniet even van Charmaine, ook mooi. Hè? Mantovani. Yes. Tot zo.